gestart. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De Verenigde basis in Congo onderzoeken... waarbij vorige maand 15 vredessoldaten uit Tanzania omkwamen. De aanvallers waren waarschijnlijk islamistische rebellen uit Oeganda. Ze openden rond de avondschemering het vuur op de basis. Bij het drie uur durende gevecht kwamen 15 mensen om... en raakten 53 anderen gewond. Ook kwamen vijf Congolese militairen om Het was de dodelijkste aanval op een vredesmissie in 25 jaar tijd. Amerika heeft bij de VN-veiligheidsraad zijn steun uitgesproken voor de demonstranten in Iran. De Amerikaanse ambassadeur noemde de betogers moedig. Rusland stond bij de spoedvergadering recht tegenover de VS. Iran moet zijn eigen problemen oplossen, vindt Moskou. Ook Nederland nam deel aan de vergadering. Ambassadeur van Oostrom riep de regering op, van Iran op geen geweld te gebruiken tegen vreedzame betogers. Nederland is voor een jaar lid van de VN-veiligheidsraad. KLM is het met de vakbond VNC eens geworden over een nieuwe CAO voor het cabinepersoneel. Afgesproken is onder meer dat de medewerkers er tot juni volgend jaar 3,5% bij krijgen. Er is tot in de nacht vergaderd om eruit te komen. Een andere vakbond, FNV Cabine, heeft voor maandag een staking aangekondigd. KLM roept die bond op om de staking uit te stellen en te proberen samen met VNC tot een definitief akkoord te komen. VSC vertegenwoordigt ongeveer 70% van het cabinepersoneel van KLM. De duurste fles wodka ter wereld is weer terecht. De fles van een miljoen euro werd gestolen uit een café in Kopenhagen. Na een paar dagen kreeg de eigenaar van het café een telefoontje dat de fles teruggevonden was op een bouwplaats en was ingeleverd bij de politie. Wodka zat er al niet meer in. De fles is gemaakt van 3 kilo goud, 3 kilo zilver en is ingelegd met diamanten. Dat de wodka op is maakt volgens de baas van het café voor de waarde niet uit. Het weer is bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt zo'n 6 graden. Zondag staat er een koude noordoostenwind. Het wordt dan hooguit 4 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 You were so relied upon. Everybody knows how hard you tried. someone else's dream of who you are. Do what's good for you, Well, you're not good for anybody. Just everybody else is satisfied. James, do you like your life?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 I'm near. Don't have the feeling I'm hanging around. I'm digging, don't want you by my side. Me and alone feels right. Well, I'm digging, need to grow, have to push. through vinyl, I'm feeding the rush. I dig for that one and I open the to Bessie, Bessie to a Marilyn with me, Nina to Ella, Ella to Bessie, Bessie to a Marilyn with me.